Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft een uur lang gebeld met de Russische president Poetin... schrijft hij op zijn platform Truth Social. Het Kremlin heeft het gesprek bevestigd. Volgens Trump spraken ze over de aanvallen van Rusland en Oekraïne. Poetin zou hebben gezegd dat een reactie van Rusland op de Oekraïnse drone-aanvallen op luchtmachtbasis niet kan uitblijven. Eerder vandaag sprak hij van terreurdaden. Trump zegt dat zijn gesprek met Poetin goed was... maar dat het niet zal leiden tot een onmiddellijke vrede. Vito Shukrula, de voormalig advocaat van crimineel Ridouan Taghi... zegt dat zijn voormalige cliënt en hem groot onrecht is aangedaan... dat nog immer voortduurt. Ook zegt hij via zijn advocaat dat hij onschuldig is. Shukrula werd in april opgepakt. Sinds die tijd zit hij in voorarrest. Hij wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Volgens de AIVD heeft Shukrula berichten van Taghi doorgespeeld aan de buitenwereld... en aan het criminele netwerk van Taghi. Demissionair premier Schoof, de vicepremiers en de fractievoorzitters van de VVD, NSC en BBB overleggen morgen over een nieuwe verdeling van de PVV-posten. Voorlopig worden die functies verdeeld over de bewindslieden die blijven. Maar als het kabinet nog maandenlang demissionair is, wordt dat te zwaar. Waarschijnlijk komen er drie tot vijf nieuwe bewindspersonen. De verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer zijn waarschijnlijk op 29 oktober. Dat heeft de kiesraad vandaag geadviseerd. In het centrum van Keulen zijn drie bommen uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Het zijn twee Amerikaanse 2000-ponders en een Amerikaanse 1000-ponder. Ze lagen bij een scheepswerf in het centrum. 20.000 mensen moesten hun huis verlaten en ze mochten vanavond weer terug.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 The after. century. ZFM. ZFM. still last night. didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either. but I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the And I will not let my future go on without the help of my soul. I will not be commanded.